Jeroen van Kamp met het In de Hongaarse hoofdstad Boedapest hebben tienduizenden LHBTI'ers en sympathisanten een protestmars door de stad gehouden. De Pride stond dit jaar volledig in het teken van de recente anti-LHBTI-wet van premier Orbán. Die verbiedt onder meer films en andere media... die homoseksualiteit en verandering van seksen promoten onder minderjarigen. Deelnemers aan de Pride protesteerden tegen de wet met spandoeken en borden. De protestmars is rustig verlopen. Op een EU-top vorige maand voerden veel regeringsleiders de druk op... om de wet alsnog van tafel te krijgen, maar zonder resultaat. Premier Orbán kondigde aan de wet in een referendum voor te leggen aan het Hongaarse volk. In de Rotterdamse haven is afgelopen nacht een container met ruim 1700 kilo cocaïne onderschept. De staatwaarde is 132 miljoen euro. Volgens het OM zat de kook verstopt tussen zoete aardappelen uit Costa Rica. De container was bestemd voor een bedrijf in Den Haag, maar dat heeft volgens justitie niets te maken met de smokkel. Over aanhoudingen is niets bekendgemaakt. gemaakt. In Amsterdam hebben duizenden mensen gedemonstreerd, onder meer tegen de coronamaatregelen. Sommige droegen borden met teksten als wanneer wordt de politie wakker en freedom for all. Ook in verschillende steden in Frankrijk gingen mensen de straat op. Daar is de coronapas doelwit. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waren zeker 114.000 mensen op de been. In Parijs zijn ongeregeldheden gemeld. Epke Zonderland stopt met turnen. De rekstokspecialist hield na zijn mislukte kwalificatie op de Olympische Spelen in Tokio... de deur naar het WK in oktober nog op een kier, maar hakt de knoop nu toch door. De 35-jarige Zonderland is drievoudig wereldkampioen... en won op de Spelen van Londen goud op de rekstok. Het is goed zo, zegt hij in een gesprek met de NOS. Ik weet niet of het mooier dan dit gaat worden. Ik denk het niet. Het weer in het zuiden van het land op veel plaatsen regen. In de loop van de avond en nacht trekken de meeste buien weg over het noordoosten en noorden. Morgen schijnt eerst geregeld de zon, maar smiddags ontstaan weer enkele regen- en onweersbuien. Met 23 tot 25 graden blijft het wel warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...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 We're not invincible. We're, not invincible. We're only people. We're only people. ZFM Zandvoort. Zandvoort. Chérie Coco, veux ma mm -mm. Je veux le bifton, pas de bobo. Je veux le bifton, pas de bobo. Je veux le bifton, yeah. Ma 3 fois canon 4-4. Fais-moi de la place, place. Soit tu me comprends, sinon tu tailles. Soit je me taille ou tu tape Au-dessus de la mêlée, patte de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous? Non, mais de quoi j'me... me Mm, mm. Je veux le bifton, pas de bobo. Chéri Coco, ma photo. Fais-moi mm, pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia ah, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Catalina, mia ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.